Jan van der Putten met het NOS-journaal. Politiekorpsen roepen meisjes op aangifte te doen als ze op een banga staan. Dat zijn lijsten met namen van meisjes die uit zouden zijn op seks. Banga is de straattaal voor slet. Verschillende korpsen hebben op Twitter een link geplaatst naar de jongere website van de politie. Daarop staat uitgelegd hoe meisjes aangifte kunnen doen. Verspreiden van een bangalijst is smaad en lastig en is dus strafbaar, zegt de politie. Omroep Zeeland meldt dat tien tienermeisjes gisteren bij de politie een aanklacht hebben ingediend... omdat ze op een banga-lijst voor walgen staan. Op sociale media ging gisteren het gerucht dat in Pijnakker een meisje van 13 zelfmoord heeft gepleegd omdat ze op een bangalijst stond. Dat gerucht is door de politie niet bevestigd. De SP is een campagne begonnen tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Sympathisanten kunnen op internet een petitie tekenen. Daarmee worden leden van de Eerste Kamer opgeroepen de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro tegen te houden. Volgens SP-leider Roemer moeten door de maatregel duizenden kinderen die extra aandacht nodig hebben naar het reguliere onderwijs. Verder verliezen 5000 leraren en begeleiders hun baan. Bij de SP-campagne hoort een televisiespotje. Daarin is een schooljongetje te zien dat door de bezuinigingen telkens pijnlijk zijn neus stoot doordat hij tegen een onzichtbare glazen wand oploopt. In de Verenigde Staten is het aantal kinderen met autisme sterk gestegen. Volgens onderzoek van de Amerikaanse GGD's had in 2008 1 op de 88 kinderen van 8 jaar autisme. Dat is een toename van 78% in 5 jaar. De Amerikaanse belangenvereniging Autism Speaks spreekt van een epidemie. De toename komt voor een deel doordat de stoornis eerder wordt herkend dan vroeger. Ook in andere westerse landen is het aantal vastgestelde gevallen van autisme de laatste jaren sterk gestegen. De Hersenstichting schat dat in Nederland 1 op de 100 kinderen een vorm van autisme heeft. Het weer nog, vannacht veel bewolking, in het oosten en noordoosten wat regen.